Kees Groot met het NOS-journaal. In België worden de coronamaatregelen verder aangescherpt. Vanaf zaterdag moeten Belgen vaker een mondkapje dragen in openbare ruimtes... zoals in drukke winkelstraten, op markten en in de horeca. In restaurants en café moeten klanten een kapje dragen als ze zich verplaatsen... bijvoorbeeld om naar hun tafel of naar het toilet te gaan. Ook moet de horeca gegevens van klanten gaan registreren. Het dragen van een mondkapje was in België sinds 11 juli al verplicht in het openbaar vervoer, winkels, musea en theaters. Wetenschappers in Nederland zijn ontzet dat de EU-leiders veel minder geld over hebben voor wetenschappelijk onderzoek. In het corona-herstelfonds gaat 5 miljard euro naar de wetenschap in plaats van de 13,5 miljard die was voorgesteld. Dat geld is bedoeld voor onderzoek op het terrein van gezondheidszorg, klimaat en voedsel. De wetenschappers zeggen dat juist door de coronacrisis het belang van wetenschap is gebleken. Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland gaat opnieuw met de overheid de coronamaatregelen bespreken. Het kort geding dat de brancheorganisatie tegen de staat had aangespannen om de regels te versoepelen wordt tot 8 augustus aangehouden. De vereniging wil onder meer dat de anderhalve meter regel vervalt voor groepen tot en met 9 personen. Winkelketen Action heeft een personeelslid dat een tasje meenam zonder te betalen ten onrechte ontslagen. Dat heeft de rechter bepaald. De vulploegmedewerker van 41 nam het tasje van 3 cent mee na sluitingstijd. Toen de kassa's al dicht waren om eerder gekochte spullen mee te kunnen nemen. Toen hij daarna terugkwam van vakantie kreeg hij ontslag op staande voet. Action redeneerde dat het niet uitmaakt of iemand 3 cent of 300 euro steelt van de baas. De rechter vindt ontslag een veel te zware straf. Action moet ook ook nog een schadevergoeding betalen van 7000 euro. Het weer, wolkenvelden afgewisseld met opklaringen en een stevige zuidwestelijke wind. Vanmiddag toenemende bewolking en in het noorden nog kans op een buitje. Het is 22 tot 26 graden. Later vanavond vanuit het westen af en toe regen. Morgenmiddag opklaringen bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de N247 Amsterdam richting Hoorn bij Broek in Waterland 3 kilometer file.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 En samen sporten. Alleen wel op anderhalve meter. We werken ook zoveel mogelijk thuis. En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis. Want alleen als we onszelf en elkaar goed beschermen, gaan er steeds meer deuren open.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 Wanna believe, wanna believe that you don't have a bad bone in your body. But the on your ego, make you go so party in LA. Cause he knew that I knew that I knew that I'd be at one.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 Yo, I'm about to get an Uber. Cause you're so fucking cool. You're just way too fucking cool. And I don't really care if you're king. And I don't really care for gold thing. You'll be pointing at some girls and saying, yeah, we had a fling. Uh, you're not fooling me, you're just a puppet on the string. Just a puppet on the string. Oh. They say, don't you worry, I'm the one. Then the very next day, they say they're done. And I don't wanna listen to the shit you spun. No, I don't want to listen to the shit you spun. Walking to a party, feeling out of place. Everyone's too cool, everyone's too fake. I try to start a conversation, but I can't seem to relate. Blend it, ladies, blend.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 All night, wir spielen Fortnite. Hanging auf der Couch, hören Drake More Life. All night, wir spielen Fortnite. Hanging auf der Couch, hören Drake More Life. Sie will wissen, wo ich bin. Nachts unterwegs, ich geh immer all in. Sie will immer stalken, doch ich weise sie ab. Denke nicht am Morgen, bin allein in der Stadt. Ja, sie will mit Dadi im Band sein. Sie will Gang sein, sie macht Gang Signs. Doch sie blendet die Mac Lights. Living fast life, sitzt in der S-Line. Panama, Panama, Panama, Panama. Sie will um die Welt reisen. Ich zieh den Ballermann, Ballermann, Ballermann, Ballermann. Denn ich muss Geld machen. So high, so, so high, steck meinen Schein in den Novo-Line. So high, so, so high, Augen zu, ich könnte in Tokio sein. FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More Life. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More Life. Kein Flex, der Jackie hält mich wach. Ein Glas, ich bin ready für die Nacht. Meine Jungs sind aktiv, bis es hell ist. Rockstar, ja, ich fühle mich wie Elvis. Mein Kopf ist woanders, ich bin zu loco. Ich vergesse dich, mein Handy auf Flugmodus. Wir haben uns zuletzt vor einem Monat gesehen. Ich bin dieser, doch erwarte Loyalität. Egal ob reich oder pleite, diese Frau bleibt an meiner Seite. Sie fickt mein Kopf mit dem iPhone. Trotzdem freu ich mich, wenn ich heimkomm. So high, so, so high, steig meinen Schein in den Ovo-Line. So high, so, so high, Augen zu, ich könnte in Tokio sein. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More Life. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More Life. So high, so, so high. Steck meinen Schein in den Novo-Line. So high, so, so high. Augen zu, ich könnte in Tokio sein. Sie wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More Life. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More Life. FaceTime, ich hab's FaceTime, ich hab's FaceTime.